uur. Wouter met het NWS Journaal. Er is een steeds groter tekort aan vrijwilligers bij de brandweer. Dat is een probleem, want ruim driekwart van de brandweerlieden is vrijwilliger. Ook werken vrijwilligers vaak ver van de kazerne af... en is het dus moeilijk om snel uit te rukken. Daarom zijn brandweerkorpsen bezig met campagnes om nieuwe mensen te werven. In de gemeente Utrechtse Heuvelrug krijgen brandweermensen voorrang op een huurwoning... En in Noord-Holland loopt er een experiment met een brandweerassistent... die minder verantwoordelijkheden heeft, maar wel eerder inzetbaar is. In de Tweede Kamer is geschokt gereageerd op de misbruikaffaire bij ProDemos... het Haagse instituut dat scholen rondleidt op het Binnenhof... en de organisatie is achter de stemwijzer. Een leidinggevende gebruikte zijn positie om seks af te dwingen... bij zeker zes mannelijke rondleiders van scholieren... De partijen in de Kamer vinden het ongepast dat ProDemos de misbruikzaak binnen kamers wilde houden en vragen zich af of het instituut juist heeft gehandeld. Koningin Wilhelmina wilde aan het einde van de Tweede Wereldoorlog laten onderzoeken of er een ruil mogelijk was met de nazi's. Ze hoopte zo de Belgische koning Leopold III te helpen, die met zijn gezin door de Duitsers werd vastgehouden. Trouw meldt dat op basis van de oorlogsdagboeken van de toenmalig minister van Buitenlandse Zaken. Het is niet duidelijk wat er met het verzoek van Wilhelmina is gebeurd. Leopold en zijn gezin overleefden de oorlog. Keizer Akihito van Japan doet om 10 uur vanmorgen Nederlandse tijd officieel afstand van de troon. De 85-jarige Akihito doorbreekt daarmee de Japanse traditie dat de keizer aanblijft tot zijn dood. Zijn zoon Naruhito volgt hem morgen officieel op. Dan begint ook een nieuw keizerlijk tijdperk, Reiwa. Reiwa betekent mooie harmonie. Het weer, de dag begint grijs. Smiddags komt steeds vaker de zon erbij, met uitzondering van het noordwesten. Daar blijft de temperatuur steken op 13 graden. Elders kan het ongeveer 17 graden worden. Morgen verandert er maar weinig. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A208 Haarlem-Velsen bij de A22 5 minuten vertraging. De N247 Hoorn Amsterdam is door een ongeluk met een motorrijder bij het Schouw dicht.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 En eh, ja, daarvoor hoorde u natuurlijk Roy Donders en had het over alleen maar met jou dansen. Dit was Frank van Etten en DJ Madman en mijn hart gaat boem boem. En we gaan lekker verder met, eh, ja, hey sexy lady, Shaggy en Jean-Paul. Dedicated to all sexy ladies. Jump on your sexy. man. cock it up now, buff it up now, cock it up now, buff it up, yo. Ah. Sean Paul Brown at 12 goal. Let it know one time. Shaggy. I don't think. crawling up this a walling. My size ain't small, it's a tallin'. Got them glimpse, girl, your clothes will be falling. Her neighbors calling a bawling. All this noise is so damn appalling. They must believe we are brawling. Headboard bang till early this morning. one side, time I tell a lie. I and I really want to forget an eagle eye. Like the first time I light, don't forget my eye. Give me the blind, girl, you know you got to comply, don't Give me the fight, just give me the try. Now about that shy, coming out, send us some fight. One thing me have to tell you is the reason why Shonda Park give her the love because me well super fly, girl. Check me, cause you don't know, so you erect me. And me want to give you this, I loving you directly. You make me get in the vibe to your sexy. I you know your body perfectly, shape and designer. Girl, can you angle the grinder? Tough things you putting on my mind. Car girl, you know you're fine. Shaggy and Sean Paul are blind. So we have to sing it one time. Sing it out. Hey, sexy lady. Cause you know you got it, baby. I like your flow. Buffaloes. Your body's baby. Extra sexy. Out of control. All my ladies, you know, with the buff bottom. You rest it up. Young girl sexy lady, you be fly, drive me crazy, grooving. Voilà. Hey, sexy ah. lady, you be fly, drive me crazy, moving on and on and on. Watch out. Now you're extra sexy like whoa, oh. and you make me wanna say hi. When you shake, you shake it on low, and you're wicked to rot in a lie. Y'all like the way how you flow. Every time you're passing me by, y'all you wiggly jiggly and pull, and you're wicked to rot in a lie. Y'all let me the cocoa cola back of shape. you let me the shape like my mother lamb shade. What up? ze niet, de Sugar Babes en Pass the Button. En dat allemaal hier vanaf de Tolweg Tina. Eh, dit is ZFM Entertainment for You als u net inschakelt tot klokjes van 7 uur. En eh, ja, we gaan lekker eh, weer een Nederlandstalig plaatje draaien. En dat is ja, van Henk Dame. En oh, wat een lekker ding. Dus blijf er lekker bij. ZFM Entertainment for You tot de klokjes van 7 uur. En dat allemaal deze mooie Koningsdag. Wel een beetje regenachtig, maar goed. Vanaf de allereerste keer dat ik jou zag, was ik de weg goed kwijt, zeg maar totaal van slag. En dacht ik, jee, wat is hier aan de hand? Ik riep mijn vrienden bij elkaar, maar ik is niet goed hoe ik ze uit moest leggen, wat of jij me doet. Ik dacht ik schreeuw dan maar om moord en brand. Wat een lekker ding. En kijk eens naar dat kontje. Dat is een eentje uit miljoenen. Dat is niet meer normaal. Wat een lekker ding. En kijk eens naar dat mondje. Dat is toch om te zoeken. treasured Ze staan te kijken, je gelooft je ogen niet. Ik zie ze denken, oh jij, wat zie ik nou? ding. En als je denkt, dame, dame, dame. Ja, dat is familie inderdaad van gratdame. Ik heb me laten vertellen dat dat een, uh, ja, een, een, een, neef is eigenlijk. Hé, hey, Fred Heij. Ja, Draai nog eens een plaatje. En dan gaan we doen richting de jaren 60. En uh, ja, Only 16. Sam Cooke. Only 16. I loved her so. But she was too young to fall in love. and I was too young to know. We'd laugh and we'd sing and do the little things that made my heart glow. But she was too young to fall in love, and I was too young to know. Why did I give my heart so fast? It never will happen again but I was a mere lad of sixteen. I've aged a year since then. She was on the sixteen, on the sixteen, with eyes that would glow. But she was too young to fall in love, and I was too young to know. Then why did you give? Leave your heart so fast. Boy, it never will happen again. But you were a mere lad of sixteen. I've aged a year since then. She was only sixteen, only sixteen, 16 with eyes that would glow. But she was 16. too young to fall 16. in love, and I was too young But she was eh, lekker, de jaren 60. Only 16, Sam Cooke. En we gaan lekker verder met Cher. En ze hebben het over I Found Someone. Blijf lekker luisteren. Vanaf de Tolweg, Tina, is dit entertainend voor you. Tot 7 uur. Don't you know So many things that come and go Like your world that once rang true, just like the love I thought I found in you. 6x9, 104.5 op kabel. En natuurlijk ook op tv-krant. En ik ga lekker terug helemaal naar 1958. En ja, luister maar. Rocco Granata en Marina. Mi sono innamorato di Marina. Una ragazza mora ma ma lei non vuol saperne del mio amore. Cosa farò per conquistare il suo cuore? Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora, quando gli dissi che la volevo amare Marina, Marina, oh Marina, ti voglio più presto sposare. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio più presto sposare. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Oh mia bella mora. Amaru soms gebeurt het wel eens. Dan, eh, dan heb je eh, iets dan en dan heb je nog eentje klaarstaan.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 En ja, ik ga dan eh, een, een, ja, een, nieuw nummer draaien van Frevre. En ja, deze dame is woonachtig in Spanje. Maar het is wel zeker een Nederlandse dame. En zij heeft dus een, ja, een, leuk nummer geschreven. Ze is, tegen de tegenwoordig ook singer-songwriter. En dat nummer heet Te Laat. Ja, te laat. Te laat. Deze jongens zijn dus eh, volgende week hier eh, in de studio aanwezig. Als de wereld om je heen Leroy en de Witte. met haar zijn lief. Je bent er snel aan, want het gaat best goed. Het leven gaat toch weer zijn gang. met haar, met haar. Hij wil zo graag weer, hij wil zo graag weer, hij wil zo graag weer gelukkig zijn. Jaren later voel je haar gezicht met je arm Hoi en De Witte hier aanwezig volgende week 4 eh, mei in de studio van ZFM aan de Tolweg 10A. Eh, eh, heerlijk nummer is het toch. Ik, ik ga een lekker plaatje draaien en, en, dat is weer eentje uit de, uit de hele oude doos. En, die is getiteld Mississippi van de formatie Pussycat. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Tot 7 uur entertainment voor you. Mijn naam is Rit Heij. Goedemiddag. Nederlandse versie daarvan ooit eens gehoord. En dat heet Miss Miss Slippy. Maar dat is een andere formatie. We gaan nu naar Frank van Etten en Brace. En eh, zo donker zonder jou. u 106.9. En dit is eh, I Like Chopin. Dat allemaal door Casebo. En vergeet niet, hè. 15 juni. Ja, de vrienden van Zandvoort. wel de 24 Hour. Dus kom lekker dan eh, allemaal naar het Badhuisplein. Staatsloterij. En dan eh, kent u dit nummer vast wel. Corrie En Embrace. Ik zou zeggen, veel succes als je ermee speelt. een feest dat we vieren met z'n allen. Glitters en confetti, we laten alles knallen. Dat kleine gekke landje, kijk eens om je heen. Zoveel mensen in oranje, je bent hier nooit alleen. Lieve mensen, wat is dit toch een rijkdom? Ik ben een rich chick met mijn cashback home. Ik pluk de money macht, nee. Willem-Alexander op campagne. Mami is vlaag, rest in oranje. Fashion, yeah, ik zie ze staren naar mijn trip. Cashin, yeah, ik haal het binnen net vis. Mm, voel me net de koning in zijn clip. Geen grote bek, ben met Corrie en de flip.